Op IJsland zelf komen grote hoeveelheden as omlaag. Het vliegverkeer ligt ook vandaag in het grootste deel van Europa stil. De sluiting van het Nederlands luchtruim is vanochtend verlengd tot twee uur vanmiddag. In Groot-Brittannië en Duitsland wordt tot zeker acht uur vanavond niet gevlogen. Denemarken heeft al besloten dat het luchtruim tot de komende nacht dicht blijft. En in Finland wordt tot zeker morgenavond niet gevlogen. In Zuid-Europa is de aswolk naar het oosten getrokken. Daardoor zijn in Noord-Spanje zeven luchthavens weer opengesteld. Maar in Bulgarije is het luchtruim vanochtend juist voor het eerst gesloten. De KLM voert vandaag opnieuw testvluchten uit. Gisteren verliep een testvlucht zonder problemen. Tijdens de vluchten wordt gekeken welke gevolgen de as voor de vliegtuigen heeft. Door de sluiting van het West-Europese luchtruim zijn veel deelnemers aan de Amstel Gold Race met de trein of auto naar Limburg gekomen. Vooral voor de Spaanse wielerploegen was het improviseren. Normaal vliegen die altijd naar wedstrijden in België of Nederland. De tv-uitzending van de Amsterdam Gold Race gaat ondanks de sluiting van het luchtruim door. Helikopters met NOS-cameramensen hebben toestemming gekregen om boven het parcours in Zuid-Limburg te vliegen. De milieuactie 1010 is begonnen. Het is een initiatief van politici en milieuactivisten. De deelnemers beloven om hun CO2-uitstoot nog dit jaar met 10% te verminderen. De actie is in gang gezet door het VARA-radioprogramma Vroege Vogels in Wijnand Duivendak initiatief groeide in korte tijd uit tot een landelijke actie... waarbij de nadruk ligt op simpele dingen die mensen zelf kunnen doen... om de CO2-uitstoot te verminderen. Zoals de auto één dag in de week laten staan en zoveel mogelijk ledlampen gebruiken. Het weer, het is zonnig. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.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 So whatever you've got to do. You've got a lovely day to do it and that's true. I hope whatever you got to do is something that can be done by two. For I'd really like to stay. It's a lovely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. got to do. You've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you got to do is something that can be done by two. For I'd really like to stay. It's a lovely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying. Except it's a lovely day for saying. It's a lovely day. It's a lovely day today. Als je zo naar buiten kijkt, klopt dat. Door eh, Hannah Richardson en Phil Flanagan. We gaan we het nieuws. watching you since the moment you arrived. A white suit from London and shoes from Paris. Don't you wanna spend about an hour with me? The scent and the aroma refuses to breathe. It's more like a haze that's trying to succeed. It's drawing me in and pulling me to you. And every thought I have turns the language blue. Thank you. Love. Gespeeld door Teddy Wilson op de piano, Lionel Hampton vibrafoon, Georges Duvivier bas en zoon Teddy Wilson junior op de drums. Ja, eh, dat al die mensen vastzitten achter de douane op Schiphol, dat bracht me eigenlijk een beetje op, op een idee. Er is de film The Terminal. Eh, dat gaat over een man die vastzit eh, op, de, op John F. Kennedy eh, airport. airport. Ehm, en dat is eigenlijk een beetje dezelfde situatie. Hij kan het land niet in en eh, hij, ze hij kan ook niet weer op het vliegtuig stappen of zo. En um, de man waar, hij, eh, waar deze man naar op zoek is, um, dat is, hij, hij, hij is op zoek in New York naar Benny Golson. Dat is namelijk de laatste uh, man waar hij nog een handtekening van moet, voor moet hebben voor zijn vader. Eh, die spaarde handtekeningen van allemaal beroemde eh, jazzmuzikanten. En eh, ik kwam iets tegen op internet van Benny Golson, namelijk zijn uh, debuutalbum, of zijn debuutnummer Killer Joe. Dus laten we gaan luisteren. Killer Joe. Killer Joe is een nummer eh, dat heel bekend is wereldwijd. Dat door heel veel muzikanten wordt gespeeld. Elk orkestje waar, eh, ook, ook amateurorkestjes, maar orkestjes die eh, in kroegen en op, op, kleine of grote podia spelen. Heel vaak wordt gespeeld. Het is ook vaak gespeeld door Wijlen Ruud Brink. De man die inmiddels alweer 20 jaar geleden overleden is. De Haarlemse muzikant die een geweldig geweldige carrière had. En ik heb hier een opname eh, uit Session. Waar hij met eh, Rob Aangebeek, Harry Emery en Jo Krause speelt.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 No, no, they can't take that away marble dog that chases cars to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. giving birth to constellations. No rifts and no, no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I? Let's take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose flows of hunger. You're dancing naked there for me. You expose all memory. You make the most of boundary. You're the ghost of royalty, imposing love. You are the queen and king, combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer. Java a lover. with the best of your wish. May I insist at no contest for little you or smaller I. A larger chance at what all there may lie on the rise, on the brink of our lives. Bella, please. Jason Raz met Bella Luna. En dan gaan we nu op deze zonnige zondag naar Sinner's Prayer. nummer waar B.B. King is uitgenodigd door Ray Charles om samen met hem een prachtige opname te maken. En dat is deze, Sinner's Prayer. En op, de, op het Hemmendorgel niemand minder dan Billy Preston. Fitzgerald. We gaan nu naar een ander tijdsbeeld. Freddie Hubert, trompet. Cedar Walton, piano. Reggie Workman, bas. Philly Joe Jones, drums. Een opname uit december 1962. Body and Soul. not need me. Damien Rice met Volcanoes Melt You. Dave Brubeck in een oude opname met een, eh, niet het trio, waar die, eh, het, kwartet waar hij altijd mee beroemd is geworden. Gewoon een huis- en een keuken trio. Singing in the Rain. Singing in the Rain, Dave Brubeck. En dan gaan we nu naar niemand minder dan Jimmy Smith. Met een, ehm, een heel apart nummer. Mooi voor deze zondag. Blues After All. Thank you.